8 uur. Kees Groot met het NOS zijn vandaag omgekomen in Mali. Dat melden bronnen aan de NOS. Op het ministerie van Defensie begint rond deze tijd een persconferentie. Op de Facebookpagina van de VN-missie staat dat er vandaag twee blauwhelmen zijn gedood... toen een mortiergranaat per ongeluk ontplofte. Hun nationaliteit staat er niet bij, maar volgens de bronnen zijn het Nederlanders. In Mali zijn sinds een aantal jaren Nederlandse blauwhelmen gestationeerd. De Amerikaanse justitie stelt een onderzoek in naar de dood van een zwarte man in Baton Rouge in de staat Louisiana. De 37-jarige man kwam gisteren om het leven door politiekogels. Het incident werd gefilmd met een mobiele telefoon. De gouverneur van Louisiana heeft de beelden gezien en noemde die op zijn minst zorgwekkend. De dood van de man heeft geleid tot protesten. De gouverneur zei hiervoor begrip te hebben, maar vroeg om kalmte. De betrokken agenten zijn met verlof gestuurd. Een Kamermeerderheid wil dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen bij burenoverlast. Nu kunnen ze alleen een waarschuwing geven of overlastgevers uit hun huis zetten. De Kamer wil op voorstel van de VVD dat burgemeesters ook een gedragsaanwijzing kunnen geven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld iemand opdragen om zijn voortdurend blaffende hond te muilkorven of binnen te houden. Eén op de drie Nederlanders heeft wel eens overlast van de buren. Bij een ongeluk op de A8 bij Amsterdam-Noord zijn in totaal 10 gewonden gevallen, van wie er drie slecht aan toe zijn. bij het ongeluk zijn in totaal vier voertuigen betrokken. Het zou gaan om een kop De A8 was enige tijd helemaal afgesloten, maar inmiddels zijn twee rijstroken weer open. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en koelt het behoorlijk af. Morgen schijnt opnieuw de zon geregeld. Wel kan het land inwaarts, kan er een bui ontstaan. Door 20 tot 23 graden. In het weekend kan het zomers warm worden met lokaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ربا يعوش الله losing my schemes shitem, shitem. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Willem Bruist is er eh, tot 10 uur. Ik niet alleen. Eh, ik hoef het vanavond eigenlijk niet alleen te doen. Eh, ik heb een, een duo schuiver en dat is Ingrid. Ook wel bekend als sidekick, maar er komt een dag, er komt een dag, er komt een dag. En dan doet zij het ook allemaal zelf. Jawel. Ah. turn your lights down low. Jah moon come shining in into our life again. Saying, Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seemed I was. get through to you. Oh no. Yeah, uh-uh. Loving you is like a song I replay every three minutes and 30 seconds of every day.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 En Lauren Hill is natuurlijk de vrouw van Ziggy. Ziggy Marley. Althans, gisteren nog wel. Maar ja, je weet het nooit hè met hem. Nee. Wat gaan we doen tot 10 uur? De beste reggae, de beste dub. En de beste easy skanking. En dat geldt trouwens ook voor het eh, volgende nummer. En dat is ook niet zomaar nummer, eh, een nummer. Nee, dat is een, ja, een hele aparte band. 96 degrees. En je hoort het al. In the shade. 96 degrees, the third world. Hear me when I say in the shade. Said it was 96 degrees in the shade. That a big fat boy sent from overseas. The queen employed. Now, Excellency, before you, I come with my representation. You know where I'm coming from They caught me in the loose, trying to be free, and they show I a noose on a cotton tree. Entertainment for you, martyrdom for me. 96 degrees in the shade. dancehall star. Two o'clock on a Friday morning. Come a down man, come a knife man. That up and dance out mash up the cars. On the run, Mr.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 okay, we know you That's why I talk so they for do the right thing. That's why Jaja sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high, some are flying very low.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 Let me come beste mensen. U luistert nu nog steeds naar de Ricka-show van Willem Bruist. Yes. Ja, ja, nee, dat, dat is inderdaad. Je begeeft je nu op, eh, ja, op bruisende grond eigenlijk. Ja, en mijn naam is Ingrid Bol. Ja, Ingrid Bol. Wie kent niet de sidekick van... Nou ja, die hoort door de weken eh, op normale uren, zeg maar. Eh, lunchtijd. Lunchtijd doe je, Klopt. Ja. Van 12 tot 2. Op woensdag. En nog geen nachtuitzendingen en zo? Ja, nee, dank je. <laughs> Voorlopig even niet. Nou, nou, nou, nou, nou, <laughs> nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, ik vind het leuk dat, je, dat, jij het even van mij overneemt. Nou ben ik even de sidekick eh, vanavond. Kun je even lekker uitrusten. Oh, heerlijk. Na een weekje Curaçao is het ook wel nodig, hoor. Dacht ik ook. Oh, wat heb je voor muziek trouwens? We gaan even naar eh, Double Barrel, Dave en Soul Collins. Oh my god. Yes. And the Magnificent. I'm back, but the shaker was so bold. most thundering, storming, sound of soul. I am W O O O. ben er nog. Ik zit, ik zit er echt van te genieten van dat, dat, dat kleine mannetje. Wat Jimmy Cliff of niet? No way. Desmond Dekker is oh, Oh, Desmond Dekker, oh, dat is zijn neef. Ja, Denk je, ja, ik heb totaal <laughs> geen verstand van reggae. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, dit is gewoon een heerlijk nummer is dit. Zeker. Eh, ik, eh, het, is een oud nummer. Een heel oud nummer. Ja, klopt. Dus eh, ja, ik zou zeggen... Kom maar, wat heb je nog meer? Ja, we gaan nog even een beetje op de ja, seks Sexual Healing, Eddie Lovett.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 We burn more fire, yeah, we keep it lit. Got you turning up from the first Turn hit. Up We'll bring it home until it is the death of we. What once was one has now become necessity. Here to provide whatever it is the masses need. Special request, if you please. Hey, Lord, more. We can give it to you, then you need more. Fill up for your cup, pour up and feed. Who up and I'm. me minimal. Run out of town, none of them can see me now, see me now.